Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronapas moet echt beter worden gecheckt, vindt minister Grapperhaus. En dus heeft hij iets nieuws bedacht, mystery guests. Gemeentes mogen undercover controleurs gaan langsturen bij kroegen en sportkantines... maar lang niet altijd om je QR-code wordt gevraagd. Sowieso krijgen gemeentes extra geld voor de handhaving. Je kunt dus mensen inzetten als mystery guest. Je kunt ook zeggen, nou, je mag het geld door eh, brengen naar de horeca of naar de sportclubs. Zodat die meer eh, aan controle kunnen doen. Nou, dat gebeurt in sommige gemeenten. Daar zegt men, nou, wij stellen dat geld daarvoor ter beschikking. Vanavond maakt het kabinet waarschijnlijk bekend dat je je coronapas straks ook moet laten zien bij de sportschool, in musea en pretparken. De klimaattop in Glasgow heeft zijn eerste belofte opgeleverd. Wereldleiders zeggen dat ze voor 2030 een einde maken aan ontbossing. En ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Zelfs Brazilië heeft getekend, terwijl dat land de kampioen regenwoudkappen van de wereld is. De landen trekken er 16,5 miljard euro voor uit. Er rijden weer niet overal treinen vanochtend. Het is al een bekend verhaal. ProRail komt mensen tekort. We hebben een tekort aan treindienstleiders. Dat probleem eh, loopt al een poosje. En vaak kunnen we dat wel oplossen dankzij de creativiteit en flexibiliteit van onze collega's. Helaas is dat niet altijd het geval, zo ook vandaag. Dus rijden er de komende uren geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, Utrecht en Renen en tussen Barneveld en Ede-Wageningen. Volgens de spoorbeheerder is het probleem lastig op te lossen... omdat een treindienstleider uit Brabant niet zomaar aan de slag kan in Utrecht. In ons land lopen meer superrijken rond dan ooit. In de quote 500 staan dit jaar 45 miljardairs. Mensen die dus een vermogen van meer dan een miljard euro hebben. En de allerrijkste is Charlene de Carvalho Heineken van Heineken. Nummer 2 is een vastgoedondernemer en op 3 staat de oprichter van Randstad. grootste verliezer is John de Mol. Volgens quote verloor hij afgelopen jaar 300 miljoen. Het weer eerst nog af en toe zon, maar later vanochtend en vanmiddag valt op steeds meer plaatsen een bui. Het wordt 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de N201 Hoofddorp Uithoren staat voor de aansluiting met de N196 nog steeds file omdat de weg dicht is. De vertraging is daar nu ongeveer een kwartier.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 Voordat de liefde hier ontwaakt. De liefde hier ontwaakt. Want ik weet jij bent straks teleurgesteld in mij. Dus ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij voor je van me ik weg grote naar beneden ben jij toch de ware voor mij En ren ik de waarheid voorbij van Zandvoort, op 106.9 CFFM Laat me niet meer gaan, want als ik los ben haal gaan.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 De Gezondheidsraad komt vanmiddag met een advies over het toedienen van een derde coronavaccinatie aan gezonde mensen. Zo'n extra prik zou de afweer tegen het coronavirus moeten versterken. De eerste grote belofte van de klimaattop in Glasgow is een feit. Meer dan 100 wereldleiders hebben toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. De jarenlange stijging van het aantal daklozen in Nederland is tot stilstand gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin dit jaar telde het CBS 32.000 daklozen. Dat zijn er 4.000 minder dan een jaar eerder. Het weer, vanochtend af en toe zon, later vanuit het zuiden bewolkt... en op steeds meer plaatsen een bui. Het wordt een graad of 10.